Goedenavond, ik ben Juri en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland komt met nog strengere asielregels. Ze willen al extra gaan controleren bij de grens, maar er komt nog wat bij, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Het is de bedoeling dat mensen aan de grens worden opgevangen en dat er dan al sneller duidelijk wordt of ze in Duitsland een asielprocedure mogen starten eh, of dat het ergens anders in de EU moet gebeuren, bijvoorbeeld het land waar ze de EU binnen zijn gekomen. Dat moet dan al binnen enkele weken duidelijk worden. Nu duurt dat uitzoeken soms enkele maanden en kunnen mensen van de radar verdwijnen. De nieuwe plannen gaan de oppositie in Duitsland niet ver genoeg. Die wilde alle asielzoekers weigeren aan de grens, maar dat mag niet volgens Europese regels. Drie verdachten van een dodelijke mishandeling in Den Haag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat zegt de Duitse justitie tegen Omroep West. De drie waren volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij de dood van een man van 23 bij een café op het plein in juli. Mensen in de Amerikaanse staat Louisiana bereiden zich voor op een orkaan. Er zijn evacuatiebevelen en scholen blijven dicht. Het orkaanseizoen verloopt tot nu toe redelijk rustig. Er werden elf orkanen verwacht, maar er zijn er nog maar drie geweest. En een bijzondere comeback binnenkort in GTST. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik eh, nu al dit nieuws zou delen. Jessica, keert terug naar Meerdijk. Katja Schuurman dus. Na 25 jaar komt ze terug om te vieren dat Goede Tijden Slechte Tijden 35 jaar bestaat. Ze vertelde bij RTL Boulevard ook nog dat ze het podium weer opgaat met Babette van Veen. Samen met Guusje Nederhorst, die is overleden, stonden de vrouwen als Linda, Roos en Jessica wekenlang op één met dit nummer. In welke afleveringen Katja straks in GTST is te zien is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat ze in oktober en november volgend jaar shows willen geven. Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht wat opklaringen, maar het zal zeker niet droog worden. Morgen maximaal 14 graden, af en toe zon, maar vooral buien.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 Speciaal. Celine Dion, Immortality. Samen met de heren Bee Gees. Ja, daar krijg je een brok van in de keel. Immortality, oftewel onsterfelijkheid. Was het maar zo, hè? waren we maar onsterfelijk. Ja, soms eh, Denk je wel eens van nou, in deze wereld eh, zou ik ook eh, niet even willen leven. Want er is natuurlijk zoveel narigheid op de wereld. Vanavond dat eh, spannende debat tussen ja, onze vriend, nou ja, vriend. <laughs> Voor sommigen een vriend. Trump en natuurlijk mevrouw Harris. En dat gaat hard tegen hard. Vannacht om drie uur is dat allemaal. Het zal vast ook wel op Nederlandse televisie worden uitgezonden. Ja, het wordt een strijd om eh, het presidentschap. Een strijd, maar ja, dat is all in the game. Many a tear has to fall But it's all in the game the wonderful game that we know as love. You have words with him, and your future's looking dim, but these things your heart can rise above. Once in a while he won't call, mm, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet and he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips and your heart. with a sweet bouquet. And then he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips and your heart. Richard even zwijmelen naar de jaren 60. Toen ik nog een klein jongetje was. Nou ja, klein. Ja, een jaar of 14 was ik. Dacht ik toen dit nummer eh, populair was. Samen met nog heel veel andere nummers van Cliff Richard. Ik ben er fan van. Blijf er fan van. Ik vind heerlijke muziek. Ja, dat, uh, ja, ik word toch af en toe wel een beetje sentimenteel ook hoor. Als ik dat allemaal hoor. Eh, een leuk bericht uit het verre Canada. Joke Westenberg die, eh, wil graag iets opdragen aan Willem Bruis. Mijn goede collega van de Boys Back in Town. En ja, Willem werkt natuurlijk voor de KNM... Eh, de, Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, KNRM, zo moet ik het zeggen. Uh, het zijn allemaal mannen die ja, fantastische daden verrichten. Mensen uit het zeewater redden of andere rivieren of waterpartijen waar ze dreigen te verdrinken. Eh, dus die verdienen een lintje. En die bestaan dit jaar 200 jaar. Speciaal voor Willem namens Joke Westerberg. Het mooie nummer van Stef Bos en Fleur. Wat als de storm komt? Stroming soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren. Tegen de wind. Rivieren verleggen. Door dijken te bouwen. Het water temmen en denken dat je de zee overwint. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn en ik te klein. Wie zal ons dan vinden als wij zijn verloren? Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? maar weten. Ik wil droog door de regen. Voorkomen is beter dan later genezen. Je moet me geloven. We kunnen echt een eind komen. Ik weet het zeker. Ik heb het al. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn KNRM, luisteraars. Helden die mensen eh, uit het zeewater redden. En het komt hier wel eens voor in de buurt hoor. Van Zandvoort, want de Noordzee kan verraderlijk zijn. Muien noemen ze dat. Zijn van die stromingen die je aanvankelijk niet merkt. Maar als je ietsje te ver de zee in gaat, word je meegetrokken. En dan, eh, dan heb je de mannen van de KNRM. En ook de dames natuurlijk, want die helpen ook mee. Die heb je eh, hard nodig. Ik draaide net Cliff Richards en dan zou ik duif niet zijn als ik ook niet dacht aan de Elvis-fans. Dames, bent u eenzaam vannacht? Niet nodig hoor, duifje is bij je. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act you seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Ja, alweer zo'n held uit mijn jeugdjaren. Elvis Presley. Ik eh, ga met u luisteraars even terug naar de ochtend van mijn leven. The morning of my life. Een van de vroegere, nou, bescheiden hitjes van de Bee Gees. You will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, eyes from cold nights in the morning. Tis the morning of my life. shifting ZFM Tot middernacht is Charlotte Duif weer uw rots in de branding. En de mooiste ballads komen voorbij. I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again the chance for love has passed me by. And all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart. and I'll find that there is someone to believe in. And trouwe luisteraars. Dat gaat niet alleen van tussen heb en vloed, maar ook morgenochtend natuurlijk. Als ik weer eh, het vrolijkste ontbijtprogramma van Zandvoort mag presenteren. Duifzaag de week door. Met allemaal eh, gauw oude, vlotte nummers en natuurlijk ook cabaret. Dan eh, zeg ik altijd eh, tegen mijn luisterend publiek. I honestly, I honestly love you. that sound blow the chance when you've got the chance to say grond van mijn hart. Ik hou van je. En dat geldt eh, ook voor het liefje van uh, Shania Want ja, toen zij net verkering met elkaar kregen... toen zei iedereen, al hun vrienden en kennissen... van nou, dat zal nooit lang duren, dat gaat nooit lang goed tussen jullie. Maar hij is voor haar stil de man. When I first saw you... I saw love first time you touched me, I felt love.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 heeft deze dame ook. Ze ziet er ook fantastisch uit. En, eh, ja, fantastisch repertoire. Ik hou van uh, Chennai Train met uh, Still The One. Ja, luisteraars, de volgende is voor Annemieke Vos. En de dames waren, de drie vriendinnen, waren hier in Zandvoort afgelopen weekend ook in de studio. Heel leuk, we hebben het heel gezellig gehad. We zijn nog verwend door Sophie met een heerlijke suikerbrood uit Friesland. Fantastisch. En uh, ja, Annemiek, jij vroeg om een dame in rood. Nou, daar komt ze. Burg met Lady in Red. Ik was in het weekend, luisteraars, in Heemstede. Daar was het eh, Flirt Festival. Flirt met een U. En die U komt dan weer van kunst. Dus niet flirt met een I. Ah, er werd misschien wel een beetje geflirt op het terrein ook. Maar er was ook eh, flirt met vele kunstwerken. Eh, live muziek. Een, een jazzy band. met het genootschap uit Haarlem. Met allemaal ja, hoe moet ik, eh, uh, moet ik nou als voorbeeld... Ja, allemaal Nederlandstalige liedjes met eigen teksten van de mannen. En eh, daar heb ik eh, een minuutje of tien aan tafel gezeten met Boudewijn de Groot. En hem gevraagd van, Boudewijn, treed je nou helemaal niet meer op? En dat is hij niet meer van plan. Hij heeft wat dat betreft een mooie carrière gehad, vindt hij. En die heeft hij afgesloten. Hij zegt, ja, als ik nou een goede vriend of vriendin of familielid eh, bijvoorbeeld eh, eh, mij vraagt op een bijzondere gelegenheid om nog een liedje te zingen, dan doe ik dat wel. Maar in het openbaar over het algemeen niet meer.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 waren de Shadows. Oftewel Marvin Welsh en Farr. En eh, John oh, nou, Farr moet ik eigenlijk zeggen. John Farr die was getrouwd met Olivia Newton-John. En die draaide ik natuurlijk net met eh, I Honestly Love You. Nou, de volgende is ook een hele mooie. Telkens weer geschreven door Ruud Bos, de Nederlandse Ruud Bos. Eh, gezongen natuurlijk door Willeke Alberti. Maar Willeke heeft het ook een keer opgenomen met Karin Bloemen samen. Dan klinkt het wel heel bijzonder. Telkens weer. wordt beloofd. Telkens weer wordt al het blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik er komt er een waar ik alleen voor leef. Mijn hart wat er vroeger was, weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan om wat is geweest. van telkens weer. Ik heb ooit eh, de eer eh, eh, gehad, uh, Ruud Bos, de schrijver... die ook dirigent is geweest van de Metropolicus... live te ontmoeten tijdens een, ook een radio-uitzending bij Radio Beverwijk... waar ik toen werkte. En het was zo'n verschrikkelijk aardige man. En hij heeft ook een hele hoop muziek geschreven. Dat weet u misschien niet. Wist ik ook niet. Maar voor de Efteling, voor al die attracties die daar van muziek zijn voorzien. Dus eh, ja, een heel bijzonder mens. Hij zei helaas eh, nog niet zo lang geleden... is hij overleden, luisteraars. Ja, dat, uh, op gerenommeerde leeftijd hoor. Dat, dat wel. Dit is David Gates. Never Let Her Go. En dan heb ik het over de groep Brad. Everybody needs a song. een eh, stukje Everly Brothers. Uh, tot, tot, ik haar kuste. ik kus je. En dan eh, moet ik er even tussenuit voor Niels luisteraars. En, ja, ik ben nog een vol uur bij u terug. Tot 12 uur blijf luisteren. time I kissed you. Oh yeah, things have really changed since I kissed you. Uh huh, my life's not the same now that I kissed you. Oh yeah, mm, you got a about you. Now I can't live without you.